Песня «Ты очень Bij zware gevechten rond de Libische stad Misrata zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen en tientallen gewond geraakt. Dat zeggen ziekenhuismedewerkers. Misrata, de enige stad in het westen van Libië die in handen is van de rebellen, is de hele dag zwaar onder vuur genomen door regeringstroepen. Die maakten gebruik van artillerie, tanks en raketten. Volgens de medici is er niet ingegrepen door NAVO-vliegtuigen. De havenstad Misrata is voor de rebellen van vitaal belang. Via zee krijgen ze voorraden en voedsel binnen. GGZ Nederland mee te werken aan de invoering van een eigen bijdrage voor mensen met ernstige psychische klachten. Voorzitter Bart van GGZ Nederland vindt de maatregel onverantwoord. Volgens Bart kunnen veel mensen de eigen bijdrage van 295 euro per therapie niet betalen. Mensen met psychische problemen zullen noodzakelijke zorg daarom gaan mijden, zegt ze. Minister Schippers is niet onder de indruk van de kritiek. Volgens haar groeit de vraag naar geestelijke gezondheidszorg veel te snel en moet er echt worden ingegrepen. Het deel van de maatregelen van het kabinet was deze week al uitgelekt. Vandaag werd nog bekend dat maagzuurremmers uit het basispakket gaan. Chronisch zieken worden van die maatregel uitgezonderd. De taken van het veelbesproken Nationaal Historisch Museum worden deels ook voortgezet door het Openluchtmuseum in Arnhem. Dat krijgt van het kabinet jaarlijks 2 miljoen euro om samen met het Amsterdamse Rijksmuseum een overzicht te geven van de Nederlandse geschiedenis. Voorwaarde is wel dat er voor het eind van het jaar een goed plan komt. Woensdag werd bekend dat Nationaal Historisch Museum definitief van de baan is. Gigant is dat het museum dat oorspronkelijk in Arnhem zou komen naast het Openluchtmuseum. Het weer buien met kans op onweer. Morgen eerst zon, daarna van het westen uit opnieuw buien en een graad op 17. Eerste Pinksterdag meer zon en 20 graden. Tweede Pinksterdag regenachtig en met 18 graden opnieuw vrij fris. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Twee files op de eh, A1 Amsterdam richting Amersfoort. Op dit moment tussen Diemen en Muiden 3. En tussen Afrit Soest en Eembrugge 2 kilometer. 4 kilometer op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen en Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Bodegraven 2 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Knoop Rijnsweert en Afrit Den Dolder 4 kilometer tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit.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 Thank that It's me and ook op internet. www.zfmzandvoort.nl and All my ladies around hands to It ain't something you can buy Ain't got nothing to do with all the mind Gotta do with it Just Used to be the heart Don't know what it do to make you want seems to be the hardest part. 6.9 Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. She calls call for Friday To tell me how she's tired Of all of this She says, baby I've been thinking About the truth I can seen. We could go to Mexico Use the isn't some tequila And look for speeches That doesn't make sense." Jesse, you always do this Every time I get back on my feet Jesse, Paint a picture about how it's gonna be By now I should dreams dream Radio Ben naar Frans en op 106.9.